Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met een nieuwe hersteloperatie voor de toeslagenaffaire. Dat meldt Trouw. Het gaat om regelingen voor kinderen en ex-partners van toeslagenouders. De gemeenten zeggen dat het demissionaire kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken... en dat eerst de zwaarst getroffen slachtoffers geholpen moeten worden. In steeds meer ziekenhuizen wordt de inhaalzorg teruggeschroefd... vanwege het oplopende aantal coronapatiënten, meldt het persbureau ANP. Onder meer in Noord-Limburg, delen van Zuid-Holland en de regio Zwolle... kunnen operaties en behandelingen die eerder door corona waren uitgesteld... niet meer worden ingehaald. In andere regio's valt het nog mee, maar ook daar vrezen ziekenhuizen te moeten ingrijpen. De KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de hogere tarieven die ze aan Schiphol moeten gaan betalen. Ze stappen naar toezichthouder ACM, schrijft het Financiële Dagblad. Schiphol verhoogt de tarieven om te mogen landen en opstijgen de komende drie jaar met in totaal 37 procent. Het gaat nog niet goed met de gezondheid van de Britse koningin Elizabeth. Ze moet nog twee weken langer rust houden... en zal de komende tijd nog geen officiële bezoeken afleggen. De 95-jarige koningin kan wel thuis werken. Ze zal wel proberen over twee weken aanwezig te zijn... bij een deel van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. De KNVB vindt het heel erg vervelend dat de eerste divisiewedstrijd MVV tegen Roda gisteravond moest worden gestaakt. De burgemeester van Maastricht besloot de wedstrijd af te breken omdat er vuurwerk werd afgestoken en supporters elkaar belaagden. De KNVB steunt het besluit van de burgemeester en moet nog bepalen of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Het weer. Vanochtend op veel plekken periode met regen. Pas later in de middag is het vaker droog. Aan de kust waait het stevig en het wordt een graad of 14.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 Oh mamma mia, ma, ma, mamma mia, ah They wanna arrest me, but I was just having fun I swear that I'm not drunk, and I'm not taking drugs They ask me why so hot, cause I'm Italian what you ask is my favorite music's you're on, on Give me a command and I'll do what you ask is my favorite music's you're on, on Give me a command and I'll do what you ask is my favorite music's you're on, on Give me a command and I'll do what you ask cause I love when you sing out loud Oh mama, mama mia ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM ZFM.